uur. Koekoek met het NOS Journaal. Honderd in de hal van de Tweede Kamer. Ze drongen even na half tien binnen en ook buiten verzamelden zich betogers. Ze willen dat de westerse wereld meer doet tegen de opmars van IS, met name bij de stad Kobani. Na een gesprek met Kamervoorzitter van Miltenburg verlieten de betogers na half twee het gebouw. Vanochtend mag een groep Koerden opnieuw komen praten. Elders in Europa waren soortgelijke acties van Koerden. In Kobani, aan de grens met Turkije, zijn in buitenwijken straatgevechten uitgebroken tussen strijders van IS en de Koerden. De islamitische terreurgroep in de, is de oostelijke wijken van de stad binnengetrokken. Er zijn al zo'n 160.000 burgers gevlucht. Vanaf een berg zou de stad met zware artillerie worden beschoten. Het Turkse leger trok gisteren een troepenmacht samen bij de grens, maar greep niet in. Premier Rutte moet meer duidelijkheid geven over de kosten van het Koninklijk Huis. Dat vindt de Tweede Kamer. Er was de laatste tijd veel te doen over onder meer de beveiliging van de vakantievilla... en over de tijdelijke werkruimte van de koning. Het stoort veel partijen dat zulke berichten via de media naar buiten komen. Als de koning onderwerp is van ophef maakt dat het koningschap kwetsbaar, zeggen ze. Ook vinden ze dat de koning best op de kleintjes mag letten. Bevrijdingsdag moet voor iedereen een vrije dag worden. Dat vindt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op Bevrijdingsdag moet Nederland zich realiseren hoe belangrijk de democratie is. Misschien moet het wel de belangrijkste dag van het jaar worden, zegt het comité. Werkgevers en vakbonden moeten ervoor zorgen dat 5 mei een nationale feestdag wordt waarop iedereen vrij heeft. Bij antidiscriminatiebureaus komen nog steeds klachten binnen van mensen met een Aziatisch uiterlijk die geen babymelkpoeder mogen kopen. Sinds maart dit jaar waren het er elf en dat zou het topje van een ijsberg zijn. De Aziatische mensen krijgen te horen dat ze geen melkpoeder mogen kopen omdat ze erin zouden handelen. Na een schandaal vertrouwen veel Chinezen hun eigen melkpoeder niet meer en daarom was er een tijdje terug een run op Nederlands melkpoeder. Het weer, de regen trekt over het noordoosten weg, daarna wat zon, maar vanmiddag weer buien, mogelijk met onweer. Het waait aan zee hard tot stormachtig en het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 2 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam tussen de afrit Avenhoorn en de afrit Weidewormer 8. A15 naar Europoort bij knooppunt Benelux 2. A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 vanuit Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4. En de, A, eh, de N57 Brouwersdam richting Rotterdam. Er staat bij de Harmsebrug 5 kilometer file.